Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In San Bernardino, een stad in Californië, heeft iemand mensen neergeschoten. Het aantal slachtoffers is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen zijn er twintig doden gevallen. Volgens CNN waren er mogelijk drie schutters actief in San Bernardino. Niemand is nog aangehouden. Iran heeft in het verleden in het geheim gewerkt aan een kernwapen. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er voor 2003 onderzoek gedaan naar het maken van een kernwapen. Dat ging niet verder dan voorbereidend onderzoek en het testen van basiscomponenten, zegt het atoomagentschap. Na 2009 zijn daarvoor geen aanwijzingen meer gevonden. Het IAEA e heeft na tien jaar onderzoek er een definitief rapport over geschreven. Iran heeft meteen ontkend. Teheran zegt dat alle atoomonderzoek gericht was op het opwekken van kernenergie voor vreedzame doeleinden. Iran sloot afgelopen zomer een akkoord met het Westen. Daarin werd afgesproken dat het land zijn atoomprogramma onder toezicht van de VN stelt. In ruil daarvoor worden de economische sancties tegen Iran opgeheven. Een man uit Urk is veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot doodslag op een meisje van 18. De eis was 18 jaar, maar volgens de rechtbank kon moord of doodslag niet worden bewezen. Het lichaam van het meisje werd vorig jaar oktober gevonden in een uitgebrand chalet op een camping in Emmeloord. Ze was overleden door de brand, maar voor die tijd meerdere keren op haar hoofd geslagen met een steen. Volgens de rechtbank is er genoeg DNA-bewijs dat de man het meisje heeft geslagen, maar er is niet genoeg bewijs dat hij ook de brand in het chalet heeft gesticht. Het weer in het zuiden en oosten opklaringen. Verder is het bewolkt.